een Klomp met het NOS-journaal. Krantenstroom. De EU wil dat Turkije zijn grenzen beter bewaakt, mensensmokkelaars aanpakt en meer vluchtelingenkampen opzet. In ruil vragen de Turken een no-fly zone bij de Syrische grens en een veilige bufferzone voor vluchtelingen tussen Syrië en Turkije. Volgens Erdogan heeft hij tot nu toe 7,8 miljard dollar uitgegeven aan vluchtelingenopvang, maar slechts 417 miljoen dollar aan steun gekregen. De Amerikaanse president Obama gaat vrijdag naar Roseburg in de Amerikaanse staat Oregon. Daar zal hij praten met nabestaanden van de schietpartij van afgelopen donderdag. Een man van 26 schoot toen negen mensen dood. Hij kwam zelf ook om het leven. Kort na de schietpartij pleitte Obama voor een strengere wapenwetgeving. Het was de vijftiende keer dat de president zijn medeleven moest betuigen na een groot schietincident. Bij eerdere gevallen pleitte hij ook al voor strengere wetten. De Duitse krant Bild komt vandaag met een Arabische editie speciaal voor vluchtelingen. In de uitgave staat de vertaling van de eerste 19 artikelen van de Duitse grondwet. 40.000 exemplaren worden bij opvangplekken in het hele land uitgedeeld. Op de eigen website zegt Beeld dat Duitsland dankzij de grondwet een vredig en welvarend land is. Iedereen die in Duitsland wil wonen moet zich aan deze regels houden, schrijft Beeld. In een plaatsje in de Amerikaanse staat Tennessee heeft een jongen van elf zijn buurmeisje van acht doodgeschoten. Volgens lokale autoriteiten wilde de jongen de twee puppies van het meisje zien, maar mocht dat niet van haar. En vervolgens pakte hij het jachtgeweer van zijn vader en schoot het meisje dood. Ze overleed in het ziekenhuis. De jongen is aangeklaagd voor moord.